me Hey, wanna buy some man? did you ever rap that thing, a to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen sie rappen dazwischen die Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt halte jedes Kind jetzt das Kinderlied. Fahr ihnen um. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar. Let me hold the keys to the car. I'm in front of the club trying to bag a chick. Ah. Trying to get five of them cause the whip C6. Feeling alright, chrome looking real tight. Watch the moonlight bounce off the pearl white. Word money, I earn money just to burn money. I'm trying to get this federal reserve money. The two types of artists, experts and novices. Ah. Experts always hit the market they targets. Enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself for me. You know you gotta enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy. baddest foundation ever established. Me and my team bubble like Alka-Seltzer tablets don't sleep. When it's time to creep, a little pimp like me will crawl underneath. It takes a lot more than words to move man. I don't give a what you say. Acting all wild, unprofessional. Who got beef and knock the teeth out your smile? My lyrical lubricant keeps the crowd moving. You get booed when your stage show needs improvement. So if you wanna see A plus the artist, you got a Western Union man three grand deposit. Way I cast out there steady kicking garbage. Girls steady saying, look, I consider the guard is. You can't harm me or stop me even on a poor quality bootleg set copy. Enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself for me. You know you gotta enjoy yourself, enjoy yourself, enjoy yourself for me. Uh. You gotta enjoy. time. Make up your mind, the dime pieces, love the diamonds and shine. Real plans never fall in love. Still in my heart is like still in a car with a club. Nevertheless, I get an occasional crush. Taste the romantic stuff to make you wanna blush. Girls in all flavors, no matter what they races. Rhymes amazing, making Craig Mack faces. Take it back to the lab and touch three bases. Take my time, don't wanna catch no rape cases.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 Trudy Vendrich met het NOS journaal. In Berlijn staat een lange rij bij het Neues Museum, dat gisteren na bijna 70 jaar werd heropend. Al de hele dag staan bezoekers in een rij van honderden meters en de wachttijd is zo'n twee uur. Om 7 uur vanochtend stonden de eerste mensen al voor de deur, terwijl het museum pas om 10 uur open ging. Het Neues Museum op het Museumeiland in Oost-Berlijn is dit weekend gratis toegankelijk. Het is bijna 70 jaar gesloten geweest nadat het zwaar beschadigd was geraakt in de Tweede Wereldoorlog. Trekpleister is een meer dan 3000 jaar oude buste van de Egyptische koningin Nefertiti. De kans neemt toe dat de Tsjechische president Klausen verzet tegen het verdrag van Lissabon opgeeft. In een interview met een Tsjechische krant zegt hij dat het proces al zover is gevorderd dat hij het niet meer kan tegenhouden. Tsjechië is de laatste lidstaat van de EU die het verdrag nog moet ondertekenen voor het van kracht kan worden. De Tsjechische regering en het parlement zijn akkoord, maar president Klaus weigert te tekenen. De afgelopen dagen is hij door Europese leiders onder druk gezet. Zo dreigt hij de Franse president Sarkozy dat het uitblijven van de handtekening van Klaus consequenties zal hebben. Het Pakistanse leger stuit bij zijn grondoffensief tegen de Taliban in de regio Zuid-Waziristan op fel verzet. Een legerwoordvoerder zegt dat er zware gevechten aan de gang zijn en dat de moslimextremisten de beschikking hebben over zware wapens. Aan beide kanten zouden al tientallen doden en gewonden zijn. Het Pakistanse grondoffensief begon vanochtend na een voorbereidend luchtoffensief van enkele weken. Lokale functionarissen zeggen dat zo'n 30.000 militairen, ondersteund door tanks en artillerie, van drie kanten optrekken naar het bolwerk van Hakimullah Massoud. Hij is de leider van de Pakistaanse Taliban. Vanuit Zuid-Waziristan hebben ze talloze aanslagen gepleegd. Alleen al de afgelopen twee weken kwamen daarbij zeker 150 mensen om het leven. Het weer, geregeld zon meest droog. Het is een graad of 12.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 Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogels zag het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, wat gaat het vlug. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle licht de zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boer. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier. We werden lang verwend. Maar aan alles continent zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij verkleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama is in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee. Het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Uit de koffer van Albert-Jan, Gerard Cox het is weer voorbij, die mooie zomer. Passelijk, hè? Ook toepasselijk natuurlijk. Want inderdaad, de zomer is weer voorbij. De strandtenten eh, zijn alweer druk bezig om eh, de zaken af te breken. Dus het toepasselijke Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, eh, Joop van Nes bij SV Zandvoort Castricum. Proberen we nog steeds te bellen, maar het toestel is buiten gebruik. Maar niet getreurd. We hebben iemand van Zandvoort, het vierde team, die uit moest spelen. Straks horen we natuurlijk wel tegen wie ze gespeeld hebben. Maar die hebben een glorieuze overwinning gemaakt van 3-1. Kijk eens aan. En ze hebben beloofd, ze zijn nu op de terugweg, want ze moesten ze dus uitspelen. En ze zijn nu op de terugweg naar eh, SV Zandvoort. En zij zullen ons bellen zodra zij daar zijn gearriveerd. En dan krijgen we van Rob een... Eh, een eh, live verslag, live update over de wedstrijd. update wat daar gebeurt. en, kijken gebeurt. Bekijken of Joop tegenkomt, want wellicht dat Joop daar toch ergens ook rond Ik neem aan dat hij toch ergens rond ja. daar. Dus eh, ja, en eh, wat gaan we het tweede uur nog meer doen? Eh, we gaan proberen contact te leggen met de Lamstraal. Want daar is vanavond het drie banden een toernooi. We hebben nog een bericht over het jazzseizoen wat is geopend. En er is morgen natuurlijk ook weer live jazz in het dorp te beluisteren. We kijken naar de evenementenkalender. Birds, de film van Hitchcock. Roofvogels komen morgen ook langs. Uh, geluidsoverlast, zeuroverlast, een, eh, open eh, brieven, ja, hoe moet je dat zeggen, over en weer, nou, open brieven via de krant. Ingezonde stukken. Ingezonde stukken en daar gaan we natuurlijk ook even bij stilstaan. En het laatste uur gaan we natuurlijk even eh, naar sport over de grens. De ronde van Lombardije. En dan heb ik het over wielrennen. We gaan even kijken hoe de stand van zaken is bij de Formule 1. En die zijn vandaag die zijn neergestreken. In Sao Paulo in Brazil. Morgen de DNTR races hier op het circuit ook live. En eh, de kwalificatie voor de MotoGP. Dus dat het laatste uur. Eh, we gaan vandaag ook nog bij, tussen de 3 en 4 nog even bellen met niemand minder dan eh, Laurel en Hardy. En die heeft namelijk morgen een bokbierfestijn. gaan we gaan kijken wat het inhoudt. Gaan we kijken wat daar allemaal... En hoeveel percentage dat is. Nee, ik heb geen idee. Nee. En natuurlijk, George, veel muziek hè? De Jungle Boys. De Jungle Boys. I think we need a little something extra. Yeah, I think that's it. We're gonna have a good time. what you want, but move every muscle. Ain't no time for playing around. Only one thing to do when you hear this sound. Act yourself with someone else and make sure yourself ain't by yourself. Dying to get on the dance floor. Girl, what you waiting for? Yeah. Come on over and swing with me. Take your mind out your misery. Tomorrow's gonna be another day. Uh-huh. Tonight, I'm gonna take it like, Yeah. Grab the world and put it on hold. Relax my body and rest my soul. Feel the vibe surrounding me. Feel the bass come down on me. Yeah, shake your butt, but don't break your back. Tap your feet and let your fingers snap. No matter what size, shape, or color, we can jam and enjoy each other. Music's pumping, I feel something. Must be my blood and heartbeat thumping. Dispense your funds to pass through the door. You know there's room for you on the floor. You don't know if they'll anymore. So yo, what you waiting for? some playing a wall. I wasn't with that, not living like that. You ain't with it, let me hear you say ho. You ain't with it, let me hear you say ow. Ready to boogie, I had on my dancing shoes. Ain't in the mood to be singing no blues. So if you wanna be a little disco ducker, I came here tonight too. So good morning, good afternoon, good night. Don't let the bed buzz yeah. right. Going way out when I'm aiming to please. You wanna have a good time? Climb up my trees. Come on, what you waiting for? Come on, what you waiting for? let it ride. Give it what you got, no need to hide. Yeah. You're allowed as long as you're able. Take away the chairs and move away the tables. I'm doing my thing, working around you. Lay there screaming. We won't say much on that note now because I'm not quite sure that you know how. But keep on dancing. Yeah, keep on dancing. Baby, I'm not clocking you, I'm just glancing. And what I see is a five figure eight make me wait. Yeah, waiting for the DJ to play my song. Oh Lord, I must have waited all night long. Word. The joint was packed and it looked like a jungle. I felt at home. There goes my song, so I hit the floor and jumped on the case. On. Sweat pouring from my face. Woo. Clothes was wet, but I didn't care. You know what I'm saying? I know what you're saying. So come on, girl, come on, girl, come on. Let's let's let's get it on. Dying to get out on the floor. Go. I waited long enough. I can't wait no more. Come on, girl, come on, girl, come on. Let's, let's, let's get it on. Darling, get out on the dance floor. I waited long enough, I can't wait no more. Yeah. Uh, uh. Ja, luisteraars, dat was ook een gouden ouwe uit mijn koffer. Demis Roesels met Forever and Ever. Eh, we hebben eh, Joop aan de telefoon. Kunnen we hem gelijk eh, doorschakelen? Even kijken naar de technicus, Sjors. Ja, hou het even kort en dan bellen we je straks Oké, nee, nee, Joop moet ons bellen, want wij krijgen geen contact. Ja, maar ja. Gooi je er even in. Ja. Joop! Eindelijk maar toch! Ja. Welkom. Welkom. Ja, wij krijgen geen contact met jou. Ja, nou, ik kan daar ook niks aan doen. Dus, dus uh, aan en ja, ik krijg niks binnen. Maar goed, we zijn er nu in ieder geval. Ja, we zijn benieuwd. En, eh, de eerste helft zit er bijna op. En Zandvoort eh, kijkt tegen een 1 stand dan, Na een uh, 0-2 achterstand. Dit is aan het signaal van de scheidsrechter. Zwartje staat dus 1-2 achter. was een uh, mooi doelpunt van uh, Michel de Haan die de aansluiter eigenlijk eh, veroorzaakte. voorzet van uh, Maurice Mol. En Zandvoort kwam daar op 1-2. Zullen toch in die tweede helft flink aan moeten trekken. Piet Keur heeft al twee keer gewisseld. Tegelijkertijd heeft hij twee nieuwe krachten erin gebracht in de 35e minuut. En dat is ook wel een, een, een feestteken. Dat is niet goed. Maar we komen graag bij u natuurlijk in de tweede helft terug. En dan eh, zullen we kijken wat Zandvoort nog kan doen tegen dit kastikum Dat eigenlijk deze competitie heel goed begonnen is. Oké, nou ja, SV Zandvoort zal een oppeppen kunnen gebruiken na vorige week. Uh, zie je nog kansen voor in de tweede helft? Ja, eh, waarom niet? Ja, oké. de laatste, laatste kwartier van de eerste helft heeft Zandvoort meer op het doel van, uh, van kastikum gezeten. Alhoewel ze wel een paar keer kastikum gevaarlijk eruit kwamen omdat er achterin nu één op één gespeeld wordt. Dus je hebt geen, uh, geen vijf man over om terugdekken. Maar goed, eh, dus we moeten maar proberen met de eh, verenigde krachten om te proberen de club Kastikum te omzeilen. En ja, we zullen wel zien wat dat, wat dat gaat worden. Op het ogenblik is het natuurlijk rust. Dat duurt een kwartier en dan gaan ze met frisse zin weer de in. Oké, nou dan komen we over een kwartier, twintig minuten weer bij jou terug. Prima. mocht je van ons niks horen, bel jij ons dan? Ik zal het doen. Oké. Tot straks. Tot straks. Nou. Door naar muziek. Eh, Joop boven water. Joop, we hebben hem gevonden. We hebben hem. It's your loving hand. Icon met Begging hoorde je. Zandvoort op zaterdag. De Where Else. Where Else. Dat was hem. Dan zou ik even naar nou nee, te zoeken. komt hij, waar komt hij? Ja, nee, hij komt. Hij is er. Met Begging. Demolition Disco Remix. En eh, we gaan even naar Lauwen en Hardy, want we hebben Ron aan onder de knop. En eh, daar is morgenmiddag vanaf 4 uur bokbier. hey Ron, Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, welkom, in de uitzending hier op zaterdag. Ja, dankjewel. En ehm, wat, eh, ja, de, de, we begonnen dit uur met het is weer voorbij die mooie zomer. Maar de herfst is ook een mooi eh, seizoen. Ja. En eh, dan komen de bokbiertjes weer, hè? Ja, dit, dit, is natuurlijk prachtig mooi weer voor bokbier natuurlijk, hè? Hartstikke. Dat, morgen vanaf 4 uur. Heb jij één soort bokbier of heb je meerdere soorten? Ik heb twee soorten bokbier van de tap. En dat is de Brand Dubbelbok. Dat is een beetje een eh, heftige, pittige, bokbier. En ik heb de Tessels eh, bokbier. Van de Tesselse bierbrouwerij. Hoe? En, eh, die is erg lekker, wat zachter en heerlijk. En is het alcoholpercentage ook wat minder dan in die dubbelbok? Nee, dat, dat, dat denken mensen, omdat de dubbelbok, hij denkt dat die dubbel zo sterk is. Ja. <laughs> natuurlijk niet. <laughs> ja, Zoals ik dan bijvoorbeeld, ja. De bokbieren zit allemaal een beetje gemiddeld rond de 6,5 procent. Oké, en eh, wat, wat, voor, wat voor soort smaak is het? Is het bitterder dan het gewone bier? Of is het, het eh, meestal is het bokbier wat zoeter. Ja. En hij heeft een beetje bitter, omdat die karamelsmaak die zit erin. De suikers worden gebrand en dan krijg je een beetje een bittere smaak van. Dus, eh, en zoet natuurlijk. Ja, oké. En eh, heb je nog eh, wat, wat, wat, want je drinkt het natuurlijk niet zo snel als gewoon bier, of... Uh... Ja, je moet er een beetje van genieten. Ja, er zijn mensen bij die drinken het als, als water. <laughs> maar ik krijg het idee dat het toch iets zwaarder is als het ja, gewone biertje. je moet het een beetje rustig aan doen, hè. Dat het is toch een beetje... Het is ook gevoelsmatig wat zwaarder. Dat klinkt een beetje raar, maar... het is niet zoveel meer percentage natuurlijk. Nee. Maar gevoelsmatig, je lichaam reageert er iets anders op als gewoon bier. Het is gewoon een biertje waar je echt rustig van moet genieten. Ja, maar dat, dat eh, daar is het weer ook een beetje naar. Hè? Ik bedoel, eh, lekker eh, ruig weer buiten en dan binnen lekker warm in de, in de, kroeg. En we hebben er een lekkere tapasbuffet bij. Tapasbuffet? Kijk. Dus uh, we kunnen lekker smikkelen en smullen ook. Kan je even een tipje van de sluier oplichten wat, wat het dat buffet inhoudt? Nou, het zijn allemaal heerlijke Spaanse hapjes. Zoals borrel, kippootjes, uh, wat hebben we nog meer van lekker tortilla, paella, noem maar op. Echt Spaans allemaal. Lekker Spaanse tapas en eh, heerlijk bokbier. Hoe laat begin je morgen ook alweer? 4 eh, uur. Ongeveer tussen 4 en 8 hebben we de tapasbuffet staan. Ja. En eh, ja, misschien daarna eh, nog een beetje nasleep, maar eh, de, de, de, de hoogtepunt is van 4 tot 8. Voor de echte herfstliefhebbers. Precies. Oké Ron, zeg hartstikke bedankt voor, even voor deze update. Nou, jullie ook hartstikke bedankt. Morgen vanaf 4 uur tapas en bokbier bij Ron oh, en, Lauren Hardy. Iedereen is van harte welkom. Oké. Heel veel plezier morgen. Dankjewel. veel plezier en we, bij het volgende evenement bellen we weer. Heel graag. Oké Ron, bedankt. Oké, hoi. All I can ever be the that we know. and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walked always trust a man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't break myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history. The shadow comes. The sky. cause ain't no regrets and no emotional debt cause that kiss goodbye to sunset so we are history the shadow covers me the sky above the blaze lonely lovers see he walks away the sun goes down de Stars on 45. Ja, en eh, zoals de, boven staat, de TV-themes medley. Ik, ben, ik heb wel een paar, eh, een paar, herkend. Eh, Mesh onder andere en Love Boat. Maar er zaten volgens mij ook gewoon disco-stukjes tussen. Ja, volgens mij was niet alles van een tv Was niet allemaal van de tv. Dus dat gaan we eens even nakijken. Eh, ja, eh, nou Joop die zal ons straks nog even bellen over de voortgang van SV Zandvoort tegen Castricum. En de ruststand was daar 1 tegen 2. Dus de jongens van Zandvoort moeten er nog even aan trekken. Ze moeten weer even gaan voetballen daar, want eh, dat schiet niet op zo. En even een berichtje voor, want daar krijgen we ook helaas geen contact mee. Maar even een berichtje over biljarten. vanavond wordt er weer gebiljard in de Lamstraal. En wel worden daar de finales gespeeld van het bandstoten. En daarin zullen 16 kandidaten proberen om via een achtste, een kwart en een halve finale de kampioenstrofee op te eisen. Afgelopen zaterdag eh, werd de tweede voorronde gespeeld, waarvan de acht besten doorstromen naar de komende finale rondes bandstoten. Ik had het in het begin over, over, over drie banden, maar dat is niet het geval. Want, want bij bandstoten is het de bedoeling dat de stootbal tenminste één band heeft geraakt voordat de tweede bal wordt geraakt. Kan je nog volgen? Ik eh, helemaal. Ah, oké. En op basis van loting worden de spelers aan elkaar gekoppeld voor een echte knock-out wedstrijd. Dus vanavond bandstoten in de Lamstraal, de finale en eh, wie er met de beker mee mag lopen en weg mag lopen. Dat zal dan eh, daarna bekend worden. Er staat niet bij hoe laat het begint, dus ik neem aan 8 uur. Mocht u eh, dat willen weten, de Lamstraal is vanaf 4 uur geopend. En dan kunt u kijken eh, hoe laat een en ander begint. Dus biljarten in de Lamstraal vanavond. Muziek! Wij gaan even luisteren naar Rutja Kot. Dat is een Nederlandse zanger. Dat is een Nederlandse zangeres, ja. Klinkt buitenlands. En hoe heet het nummer? hartslag. Oké, let op uw hartslag. if you can't pay the price. was inderdaad wel een eh, thema van een eh, tv-serie. En eh, ja, de naam zegt jou wel wat, George, maar je hebt het waarschijnlijk nog ja, nooit gezien. De, naam Barrett. Barretta's Theme met Sammy David Jr. u hoort het al op de achtergrond. We gaan over naar Joop. Joop, kom erin. Ja, waar op dit moment enige consternaties ontstaan, want Kassikum denkt in ieder geval 1-3 gescoord te hebben zojuist. De grensrechter gezond hebben de vlag omhoog. De scheidsrechter gaat naar de En ja, dat gebeurt 5 meter met mij vandaag. Ik, eh, ik weet het niet wat er gaat gebeuren. Als je scheidsrechter hem eh, een toekent, dan is het eh, gewoon 1-3. Het zou dan op dit moment wel een goede, goede verstandhouding zijn. Want is gewoon niet goed bezig. Hij kon niet in de ploeg houden. Hij geworden. En dat was dan eigenlijk een fout van, van Boy de Vet. Die kon die bal niet goed wegstompen. Hij raakte hem aan aan de onderkant. Die bal die ging, je kreeg heel veel effect. En punten over hem heen ik. En daardoor komt uh, op dit moment op een 1-3 voorsprong. Uh, Zandvoort gaat nu wisselen. Ga ik even kijken wie eruit gaat. Paul van de Oort gaat eruit. En Jurjen Mans die komt daarvoor in de plaats. Eh, ik denk dat uh, Keuren Fabank gaat spelen. Want het is, het is niet goed wat Zandvoort op dit moment op de grasmat legt. Kastikum is gewoon beter dan Zandvoort. Kan de bal beter in de ploeg houden. Zandvoort krijgt hele slechte passes te verwerken. Van iedereen, voor iedereen. Het is uh, algehele malaise vind ik op dit moment ontstond er nu een aanval. Kijk wie er aan de gang is. Eh, Michel Daan wordt afgesloten. En dat was klaarblijkelijk een eh, overtreding van de Haan. Het gebeurde heel veel bij mij waren helemaal aan de andere kant van het veld en ook nog het kanaal. Dus ik kon het niet precies zien wat er gebeurde. Ondertussen heeft hem de bal alweer opgepakt, over het middenveld nu. Uh, er gaat eh, een diepe bal komen. Helemaal vrij, want soms speelt 1 op 1 achter. Schot, maar dat is heel makkelijk gespeeld. Ik heb voorboy vet die tempo wil draaien. En die bal heel ver weg gaat schieten. Heeft de, bal, de wind heeft hij in de rug, heel hoog en heel ver. En die gaat via voet van uh, eh, kastikus spelen naar, eh, naar de achterlijn. Maar daar is een verdediger van kastikus om die bal op te pakken en weer naar voren te transporteren. Kastikum in de aanval. Daar is het, eh, probeert, eh, in ieder geval was het Remco Ronda die dat voetje tegenaan kon krijgen. Waardoor hij naar Jurje Mals in de voeten kwam en die probeert die bal naar voren te transfereren. Maar dat komt in de voeten van een kastspeler terecht. En Zandvoort is de bal weer kwijt. En zo gaat het eigenlijk de hele wedstrijd al. Kort balbezit, foute passes en dan gebeurt er gewoon dat je de bal bent. Patrick Koper nu interceptie, schiet de bal naar voren, maar ook weer in de voeten van een kastspeler En dan krijgt hij zomaar weer terug. Nou ja, even kijken. Eh, wie was dat? en nee, hier Jullie Brands in de bal. Speelt terug naar uh, Hij is een beetje temporiseren voor Zandvoort. Dat is echt noodzakelijk. En dan gaat uh, daar de bal via Bolivet naar uh, eh, Bascalis. probeert een IJsselberg te bereiken. Kan hij erbij komen is de vraag. Nee, dat kan er niet bij komen. Castillo heeft de bal weer in de balbezit. En zoals ik al zei, dat gebeurt constant. Het cijfertje wisselen en een deel is uh, aan de bal. En Zandvoort mag nu dan eindelijk een keer een vrij nemen. Een meter of, nou wat zal het zijn, uh, eh, 20 in de helft van uh, aan de, van de rechterkant van het veld. En Berg gaat zich daarmee bemoeien. Mooie gelegenheid om eh, weer eens een keertje te proberen de keeper van eh, Kastikum te verschalken. En dan gaat dat seintje gaat komen, want dat heb ik al eens meer gezegd. Er gaan er allerlei dingen gaan gebeuren. En het is oh, mooie koppen van Michel maar in de handen van de keeper. Helaas is het niet anders. Zandvoort blijft op 1-3 achter staan. En we hebben gespeeld. Nee, zeker nog, dat ik Zou zeggen. We moeten nog 28 minuten spelen. En dan weten we wie deze wedstrijd gewonnen heeft. Oké Joop, dankjewel tot dusver. Eh, het volgende uur eh, komen we gewoon weer even terug en gaan we kijken of Zandvoort nog wat aan die eh, achterstand kan gaan doen. Ik hou me hard vast. smal Small wordt het alweer eh, bijna het einde van de tweede uur, eh, Albert-Jan. Time flies when you're having fun, Zo zeggen ze eens, hè? Ja, ja. Ja, nee, ik heb nog even, ja, nog even voor, eh, voor de klok van 4 uur een leuk berichtje voor een activiteit morgen. En dat is van... Morgen vormt namelijk de recreatie...